Vier op de tien meisjes krijgen met grensoverschrijdend seksueel gedrag te maken. Vooral jongeren tussen de 14 en 18 lopen dat risico. Scholen zouden daarom meer voorlichting moeten geven. Dat pleidooi deed kenniscentrum Rutgers in de Tweede Kamer. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaat het centrum gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dat kan fysiek zijn, maar het geldt ook voor het ongevraagd toezenden van pornografische afbeeldingen of seksueel getinte berichten via sms en e-mail. Twee orkesten in het oosten van het land kunnen beter fuseren. Dat stelt de Raad voor Cultuur. Die bracht vandaag zijn adviezen uit aan minister Bussemaker... over de subsidieperiode tot 2020. Het Orkest van het Oosten in Enschede en het Gelders Orkest in Arnhem... hebben allebei geldproblemen en kunnen beter samengaan, vindt de Raad. Dat moet uiterlijk in 2019 gebeuren. De twee orkesten zien zelf niets in wat ze noemen een gedwongen huwelijk. Allebei zeggen dat ze hard bezig zijn de financiële situatie weer op orde te krijgen. In Rotterdam is de MS Koningsdam aangekomen, het grootste schip van de Holland America Line tot nu toe. Het cruiseschip is bijna 300 meter lang en 28 meter breed. Er kunnen in totaal 2650 passagiers op. Het schip wordt morgen gedoopt door koningin Maxima.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 so I could see clearly.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 sex, sex, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime, crime. I should find a place to go and rest. I should find a place to internet. www.zfmzandvoort.nl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 So improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.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 about you now